Skill Scanners, G Block, my boy on the beat. Ik heb slechts één wens en dat is dat je dit lied hoort En dat je rustig met bezint, yeah Ik vraag me soms af als je weet Hoeveel ik om je geef En dat ik lief voor jou En het komt vaak voor ik stress Want ik doe altijd mijn best Just you, impress you baby Nu wil ik dat jij weet dat ik heel veel om je geef Daarom schreef ik dit lied Face to face lukt het niet met de hoop dat jij me hoort en ook door elke radio Kreeg ik slechts een wens, zou dat zijn Ik wens dat je dit lied hoort ik wens dat je met me zingt Ik wens dat je mezelf ja schat Ik weet dat jij dit voor me schreef Ik wens dat elke radio Para tot para Maribo Dit niet afdraait zoals ik kan weten Dat ik dit echt voor de schreef Ik wens ze wel Ik wens ze wel Ik wens ze wel Ik wens ze wel Ik ze wel. Hoe When I look into your eyes, all I see is you, you and me sitting under shining lights. It's gonna be okay. Daddy's here to take good care. you I'm gonna shine light. Nu wil ik dat jij weet dat ik heel veel om je geef. Daarom schreef ik dit lied. Face to face lukt het niet. Met de hoop dat jij me hoort en ook door elke radio Kreeg ik slechts één wens, zou dat zijn Ik wens dat je dit niet hoort Ik wens dat je met me zingt Ik wens dat jij me zegt ja Ik weet dat jij dit voor me schreef Ik wens dat elke radio Para dood, para Maribo Dit lied afdraait zoals ik kan weten dat ik Eloquence, eloquence, eloquence, eloquence, eloquence, eloquence, eloquence, eloquence. Ik heb slechts één wens that dat is dat je dit lied hoort en dat je rustig met Yeah.